Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Elf organisaties slepen de Nederlandse staat voor de rechter over PFAS. Dat is een verzamelnaam voor duizenden giftige stoffen die niet afbreekbaar zijn. PFAS zit onder meer in de anti-aanbaklaag van pannen, regenjassen en blusschuim. Als je dat spul in je lichaam krijgt, dan kan dat je immuunsysteem aantasten... en soms zelfs kanker veroorzaken. De advocaat van de organisaties vertelt waarom zij vinden dat de staat verantwoordelijk is dat de staat de vergunningen afgeeft voor dit soort bedrijven. Eh, en dat ongeclausuleerd doet. Dus die bedrijven die kunnen PFAS uitstoten. Zowel in de lucht als in de grond, in het grondwater. Eh, en de overheid is overal aansprakelijk voor onze gezondheid. Onder de elf organisaties zijn vakbonden van militairen en brandweervrijwilligers. In Amsterdam is vannacht een meisje van 16 overleden nadat ze uit een raam was gevallen. Vlak voor middernacht kreeg de politie een melding dat een groep jongeren bij het pand naar binnen was gegaan. Toen agenten aankwamen zagen ze het meisje zwaar gewond op straat liggen... en renden twee jongens van 16 naar buiten. Zij zijn opgepakt. In Rotterdam is de muurschildering van de overleden rapper Def Rhymes overgeschilderd. Het graffiti-kunstwerk was gemaakt als eerbetoon aan hem. Het gezicht van de rapper wordt nu bedekt door een grote G en F. Het kunstwerk zit op een muur waar iedereen legaal graffiti mag spuiten. Vorige maand overleed Def Rhymes aan hartfalen. Hij was 53. En vanmorgen was er even paniek in het hartje van Londen. Er deden paarden van het Britse Koningshuis mee aan een oefening voor een parade. Zeker vijf dieren schrokken en gooiden hun ruiters eraf. Twee dieren gingen er in volle galop vandoor. Daarbij raakten ook mensen gewond, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Volgens het leger zijn er personeelsleden gewond geraakt. Eh, volgens het ambulancepersoneel een aantal mensen op straat ook gewond. En één paard is tegen een dubbeldekkerbus aangerend. Dat zoals schade, zie je ook op de foto's. En eh, ja, dat alles in 10, 15 minuten of zo. Vanmorgen best wel vroeg. Door de botsing raakte ook een van de paarden gewond. Die zat onder het bloed. Dan nog het weer. Het droogt eindelijk een beetje op. En dat blijft vanavond ook zon. zo. Dan is er nog wat zon. Maar berg die paraplu nog maar even niet op. Want morgen wordt het een dag met opnieuw veel regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files weer wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roelof Arendsveen. Het oponthoud is 10 minuten. De A7 van Zaanstad naar Horen heb je bij Purmerend ook nog 10 minuten tijdverlies. De A10 is na een ongeluk bij Amsterdam Rivierenbuurt weer vrij. Vertraging is nog een paar minuten. Op de A10 bij Zeeburg, op de Ring Oost van Amsterdam heb je ook nog 10 minuten tijdverlies. En het rijdt langzaam op een aantal andere wegen. Daar heb je minder dan 10 minuten op onthoud. Zoals op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. En op de N201 van Hoofddorp naar Hilversum bij Meidrecht. Daar is de vertraging ruim 5 minuten.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 Guess something that the preacher said just hit me one day. Now that's something I take everywhere with me. guitar on Christmas morning. You taught me fire and rain, can't you see? He showed me how a song could feel like going home. And that's something I take everywhere with me. two dates on a tombstone Right now I'm on that dash that's in between Someday someone might be standing on these shoulders And that's something I take everywhere With me Story, Troy Cartwright en Shoulders. En je staat er op de schouders van de Nashville Radio Show. Spreekwoordelijk gezegd natuurlijk. Want we zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass. Ik ben er. Joop, ben jij er ook? Yep, procent. Ja, Helemaal mooi zeg. En jullie als luisteraars zijn er natuurlijk ook. Van harte welkom. Kruip lekker dicht bij die speaker. Of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist is weer vol met fijne muziek. Zoals bijvoorbeeld Bluegrass van de Katie Kellick Band.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 Met Kenny Rogers en Lady hier bij de National Radio Show. We gaan naar de eerste digitale brievenbus-inzending. Die komt uit Australië. Is de debuutsingle van de countryband Brother Hollow. Dit is Neon Lights. We down on the Mississippi And where the nights get warm in the Memphis Valley There's a place where the women got their own charm. Their cut off jeans, cowboy boots on. Southern nights, and neon lights, cold beer flowing, everything's alright. Adventure calls will ride the wind in this here town where the fun yeah. Classic. met Buddy Jack en Katie Williams en Angel with a Broken Heart. Probeerde al zo snel mogelijk op te zoeken uit welk jaar dit stamt. Maar ik kon het niet zo snel vinden, maar volgens mij is het echt oud. Ja, ik denk jaren 40, begin jaren 50 of zo. Zo klonk het inderdaad wel, ja. Um, ik wat Amerikaan of jullie klaarstaan. Er eh, is een nieuw album uit van The Wandering Hearts. Dat heet Mother. En op dat album kom je ook dit nummer tegen. Dat is Not Misunderstood. jaren geleden de debuutsingle van deze mannen van Florida, Georgia Line. Je de Cruise. Blijft nog een hartstikke fijn nummer. Wat ook zo lekker is, is muziek van de Eagles. Dit is Tequila Sunrise. It's another tequila. try. The days go by. tuning in with Nashville Radio Show. So take a pill and put a little trust in me And you'll see Don't freak out until you know the you know the eten de zingers. single van Shania Twain. Don't be stupid. Nou, dat zijn we echt niet hoor. Jullie ook niet, want jullie luisteren gewoon lekker naar de National Radio Show. En dat is gewoon hartstikke fijn om te luisteren. Want wij maken hier gewoon een hele leuke show, toch? Dat ben je gewoon sowieso heel slim als je luistert. Ja, absoluut. Zeker weten. <laughs> Ik heb nog een digitale brievenbus voor je klaarstaan. In ieder geval digitale brievenbus. Inzending. Eh, het is een nummer wat van de popzangeres Kesha is. Dan denk je van, ja, pop bij de National Radio Show. Jawel, want Caitlin Butts uit Amerika heeft haar, haar eigen draai aan gegeven. Dit is Hunt You Down. I wanna be your baby, your angel insincere Malle van Lone Star hoorde je met No Nieuws. Nou, we hebben nieuws zat voor je hoor. Want we gaan naar het Spotlight album. En dat is het album The Alders and The Ashes. Dat is het nieuwe album van de Canadese alternatieve country en folkband The Hello Darlings. Ze stonden al eerder bij ons op de playlist. En wij kregen via info.nl hun eh, nieuwe album kregen wij binnen. En hele leuke muziek. Dus ik heb vier nummers voor je uitgekozen. De eerste twee die je gaat horen zijn Carefree Arizona. En daarna Died With His Boots On. Dit is het Nashville Spotlight Album. She loved the clay on every hillside? She loved the skyline painted red. was Even terug in de tijd met Skeeter Davis en Little Things Got Big. We gaan naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar een inzending van uh, Humphreys Humphries. En die komt uit Ierland. Ik moest even op eh, mijn lijstje kijken. Hij brengt een ode aan de stad Berlin. Dit is Beautiful Berlin. I have long to discover a haven of rest Where the sun Sinks. by night in that land of the west. I have looked for a rainbow beneath cloudy skies. single van Gundy Humphries. En dat was Beautiful Berlin. Ik heb er voor je klaarstaan Bluegrass van Green River Review.